Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het OM vindt AG-kamerlid Dion Graus toch had moeten vervolgen voor mishandeling en bedreiging van zijn hoogzwangere vrouw. In 2003 ging het OM wegens gebrek aan bewijs niet tot vervolging over. Een woordvoerder van het OM noemde dat gisteravond in KRO Brandpunt een verkeerde beslissing. Het OM blijkt al in 2007 tot de conclusie te zijn gekomen dat er wel genoeg bewijs was. Daarbij baseerde het zich op artsenverklaringen en een verklaring van de vader van Graus. Volgens het OM heeft Graus de keel van zijn hoogzwangere vrouw dichtgeknepen en gedreigd een vuurwapen tegen haar hoofd te zetten. Ook zou hij haar striemen, blauwe plekken en gekneusde ribben hebben toegebracht. Het OM gaat Graus niet alsnog vervolgen omdat de zaak te ver in het verleden ligt. Troepen van de nieuwe machthebbers in Libië staan klaar om de woestijnstad Beni Walid aan te vallen. Onderhandelingen met Gaddafi-aanhangers over overgave zijn gisteren mislukt. Honderden strijders hebben de stad omsingeld. Beni Walid is een van de vier steden die nog in handen zijn van aanhangers van Gaddafi. In de stad zouden twee van zijn zoons zich schuilhouden. Gaddafi's zoon Seif al-Islam zou Beni Walid zaterdag hebben verlaten. Nieuwe bewind vreest een bloedbad onder de burgerbevolking als de woestijnstad met geweld moet worden ingenomen. De Eitunnel in Amsterdam is vanaf vandaag weer open voor al het autoverkeer. Ook rijden er weer metro's door de metrotunnel tussen het Amsterdamse Centraal Station en het Amstelstation gemeente Amsterdam heeft de twee tunnels de afgelopen twee maanden brandveiliger laten maken. Was nodig om in 2014 te voldoen aan nieuwe wet en regelgeving. Alleen bussen, hulpdiensten en sommige taxis mochten de hele dag door de eitunnel. Personenauto's mochten er alleen s'avonds laat en s'nachts van gebruik maken. En vrachtwagens mochten de tunnel helemaal niet in.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 When love lived for becomes mine. This is the moment. This is the hour when I can open tomorrow like a flower and with my hand to everything I've planned to fulfill my grand design. See all my stars. Is more know that when you look at me, there's so much.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 Hör mich an deiner Stimme, leg mich zur Ruhe in deinen Lauf. Nur ein bisschen, bis ich schlafen kann. Für mich bei dir geboren, setz mein Herz auf dich. Will jeden Moment genießen, Dauer ewiglich. gehören, ich toest, Toast. Bin voll außer mir.